uur. Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een meldpunt voor stagemisbruik. Dat moet ervoor zorgen dat studenten makkelijker aan de bel kunnen trekken... als ze continu klusjes moeten doen die niks met hun opleiding te maken hebben. Of als ze juist in één klap te veel verantwoordelijkheid krijgen. Volgens mijn collega Tobias gebeurt dat nu veel te weinig. Wat we in ieder geval zien is dat studenten het vaak niet durven te melden. Dus ja, als er weinig over gemeld wordt, dan is het probleem ook vaak niet zichtbaar. Wat ook denk ik meespeelt is, we hebben toch vaak een idee van een stagiair die ja, misschien ook een beetje zijn mond moet houden. Je moet gewoon even doorbijten, hard werken hoort erbij, vervelende klusjes horen erbij. Dus stagiaires denken vaak zelf ook, ja, dit zal wel zo horen. Nou, niet dus. En daar Daarom zouden studenten beter geïnformeerd moeten worden over wat wel en niet bij de stage hoort. In Cameroen is de allereerste vaccinatiecampagne ter wereld tegen malaria begonnen. Dat is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog steeds een van de meest dodelijke ziektes in Afrika. Ieder jaar overlijden er zeker 600.000 mensen aan, vooral jonge kinderen. De prikken moeten tienduizenden levens gaan redden en er komen later dit jaar ook 19 andere Afrikaanse landen beschikbaar. Jongeren beginnen later met seks. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers. Van degenen die 18 jaar en 8 maanden zijn, heeft de helft seks gehad. In 2012 was dat al bij 17 jaar zo. Verslaggever Suzanne de Vries vroeg op straat waar dat aan kan liggen. Ik denk toch wel de meningen om ons heen. Dat ze daar steeds meer mee bezig zijn. Omdat er toch wel meningen zijn van verschillende mensen... Die, ehm, dat je raar wordt aangekeken als je op jongere leeftijd daar al mee bezig bent. Ik denk dat je vooral niet dezelfde haast moet voelen. Dat, je, dat het moet of zo van iemand. Ik denk dat je gewoon moet kijken met de persoon waarmee je het doet... of je daar samen klaar voor bent. En misschien wat het meer een taboe aan het worden is. Tegenwoordig wordt seks al heel gauw gezien als iets vies of... Als als je met iemand naar bed gaat die je niet kent, dan ben je een soort van slet. Ja, ik denk dat dat er wel mee te maken is. Als mensen expres wat langer wachten en denken, oh, misschien is het nu wel goed. Dat je het wel moet doen wanneer het voor jezelf goed voelt en niet voor een ander, wat een ander van je verwacht. Ook gebruiken de jongeren minder vaak condooms en slikken ze minder vaak de pil. Dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar de graad of 5. Morgen begint zonnig, later regen en het wordt een graadje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB zijn vanmiddag veelal korte files in onze regio. Ook nu nog, zoals heb je 5 minuten vertraging op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer. De meeste vertraging nu nog op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom. Hillegom 2 kilometer file met 40 minuten vertraging, dus de nasleep van een ongeluk.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 be on my way. Sherman getting tired of this game. I gotta get going, y'all. I'll be on my way. I got a little too close to the flame. altijd wel leuk als je ook weer zo'n programma uitkiest als deze. Om daar een opening eh, bij te verzinnen. En dit dateert ook alweer van eh, al wat tijd terug. Zelfs nog uit 2022. Ik heb het over de heren van de Gumbo Kings. En dat nummer dat heet Changes Somehow. Welkom bij deze Alternative FM op 18 eh, januari. En vanavond is er live muziek complete band zelfs. Uh, Marble Waves. Die zijn er al twee eh, dames. Die zijn er inmiddels al. Maar eh, straks komt de hele band binnen. En dan gaan we natuurlijk ook even het een en ander uitproberen wat betreft het geluid. Ehm, wat de videoproductie betreft, daarvan heb ik wel het idee dat het allemaal wel goed gaat komen. Dus dat is één ding wat, wat in ieder geval goed ervoor staat. terwijl ook nu een beetje de rest van de band aan het binnendruppelen is. Eh, leden van Marble Waves eh, zijn bijna compleet, denk ik. Als ik het zo bekijk. Vier, vijf mensen, eh, dat, dat is een beetje het verhaal. Um, volgende maand, want wij werpen onze schaduwen en licht vooruit. Want in februari, op 9 februari, speelt Rosa van Bommel samen met iemand die wij hier al in de studio hebben gehad. En dat is Stijn. En wat gaat dat dan gebeuren? Patronaat heeft dan onder de avond nieuwe oogst dit bedacht. En we doen nu even weer de versie zoals die eigenlijk klinkt op eh, de single. Hier is Sur le toit van Stijn. J'ai retrouvé la perspective. Ne t'inquiète pas. Je J'ai sûrement pas perdu mon objectif. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror, sweetheart of killers, got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Some 14 days was something that she said, something that she hit me with like a bullet to the head. She said, Johnny, you're alright, you're just not the kind of guy. You're not the type that matches with the color of my eye. And every Friday turns into Saturday. We're doing okay. Let's go to Sunday any day. I don't a fuck day. As long as she's around, love might come to town. I'll find a way. Today might be my lucky day. Oh, she's out of control. Lock up your friend. She's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart of killers got the moves and the brands. Oh, she's out of control. Lock up vorige week heeft hij natuurlijk uitgebreid lopen vertellen over wat, eh, wat ze aan het doen waren. Uh, <laughs> Blanco was dat. Met eh, She Makes a Dead Man Dance. En hij was er nogal lichtelijk verbaasd over dat, dat hij nu pas singles uitbracht. Eh, vorige week heeft hij er ook iets over verteld eh, tijdens in onze uitzending. Want eh, ze zeiden van ja, vroeger was het zo eigenlijk een beetje gemeengoed dat wanneer je een album uitbracht... dat je dan ook de single daar op een gegeven moment bij uitbracht. Alleen maar om bekendheid met het album te krijgen. Dat was de, redenering. En tegenwoordig is zijn de muzikanten zo van... we gaan eerst een paar singles releasen en dan het hele album. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om in ieder geval de mensen die eh, het album leuk moeten gaan vinden. Eh, een beetje lekker gaan zitten maken met eh, een paar singles die je dan van tevoren uitstuurt. Maar goed, daarvoor hoorde je Stijn met Sur Letois. We gaan straks, hoop ik, ook praten met Bobby's Gun. Ja, dat, je zit me raar aan te kijken, Albert, maar het is echt zo. maar de man die achter Bobby's Gun schuilt, dat is Bob Poldermans. En zij gaan, als het goed is, eh, morgen hun eh, een album release show houden in de Cinetol. Dus dat vonden wij wel leuk om eh, daar het even over te hebben. En het sluit misschien een klein beetje aan op wat wij vanavond laten horen met Marble Waves. Want dat is indie folk. Maar ja, in hun opzicht bij de heren van Bobby's Gun gaat het meer over de Americana. En ik moet je ook zeggen, hier en daar zitten er zelfs Bruce Springsteen-randen in. Maar goed, daar gaan we het eh, straks wel even met eh, onze vriend Bob Pollemans over hebben. Dit is een dame die eh, te zien is geweest bij NPO Radio 1 en te horen geweest. Maar we hadden er in 14 december zelfs ook hier.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 Let's blame it on bad timing. We'd be lying if we said we don't dream about us now. How we wish we'd worked it out. Let's blame it on our bad timing. Blame it on our bad timing. Feels like we knew this day would come. We've talked about it since day one but I still love you, and you still love me. I guess you need to find yourself before you can find somebody else. And sometimes the truth can be a lot too bad. Let's play don't think we lost any chemicals for love, though for now they're not enough. Let's blame it on bad timing. We'd be lying if we said we don't dream about dat was Sven Ros met eh, Ben Timing. En daarvoor hoorde je Never Your Name van Sterre Weldering. Eh, dat eh, is ook wel een aardig verhaal, want Sterre Weldering was niet zo lang geleden. Ik eh, dacht zelfs eh, afgelopen week te zien en te horen op de radio bij NPO Radio 1. Bij de collega's van, eh, van Dijkstra en Evenblij, zo heten zij. En ter plekke. Ruud Houweling die heeft het hier mogen doen. En Sterre Weldering deed dat dus in Bergen, want daar waren de heren. Met hun radio-uitzending. Ja, en Sterre Weldering komt oorspronkelijk uit Alkmaar. Dus ja, die heeft daar iets eh, recht van spreken als hij daar dan aan mag eh, schuiven. Dus dat eh, was een beetje het verhaal. Ehm, bovendien hebben we ze ook weer even achter elkaar laten horen. Want 14 december waren ze hier alle twee. zowel Sterrenweldering als Sven Ros, die je daarnet hebt kunnen horen met Bad Timing. Goed. Ehm, ik heb even iemand gewaarschuwd dat ik hem zo dadelijk ga bellen. Dat is de man die achter Bobby's Gun huist. Eh, tenminste, eh, nou ja, hij is een van de, de vaandeldragers en de vooruitgeschoven posten. Maar hij kan natuurlijk ook niet zonder zijn bandleden. En dat is Bobby's Gun. Bob Poldermans is eh, degene met wie ik zo dadelijk ga praten over het album wat morgen wordt gepresenteerd. maar het album is al uit, want het album is alweer twee weken geleden verschenen. En twee weken terug staan ook eh, natuurlijk hele mooie nummers op. Want het is Americana. Hoewel, ik vind toch, als ik bijvoorbeeld dit nummer hoor... dat ik iets met de E-Street Band eh, een beetje eh, terug hoor in dit nummer. America van Bobby's Gun. En het komt van het album Harlem Hotel. stars are shining bright as she walks down the pale moonlight. While the city's sound asleep. Seems like yesterday she packed her bags and ran away. She had promises to keep. mind, wondering where she could be. Something that she said, voice is still inside his head. Half a chance is all I need. Oh, ja, zeker. Ehm, eh, er zit toch eh, iets van een E-Street eh, e Band randje aan. Van deze Bobby's Gun. sinds vorige week hebben zij dus een album uitgebracht. En dat album dat heet Harlem Hotel. En dat is meteen ook aanleiding om te gaan praten met Bob Poldermans. Hij is van Bobby's Gun. Goedenavond Bob. Goedenavond Jaap. Ja, want eh, sinds... Eh, nou, het is eigenlijk eh, ja, sinds vorige week hè, dat jullie dit album hebben uitgebracht. Het is precies een week geleden, klopt. Ja, ehm, want nou ja, goed, morgen is er, op het moment dat wij dit telefoongesprek voeren... hebben jullie nog een album release show in de Cinetol nog te goed? Eh, zeker weten, het feestje is morgen. Ja, even over, over jullie, eh, Bobby's Gun. Want ik, eh, ik had net dit nummer, het openingsnummer van, van Harlem Hotel, heb ik gedraaid. Mm Amerika, ik zei al, er zit toch een, een kleine knipoog naar de E-Street Band. ben je dat met mij eens of niet? ja, dat ga ik niet ontkennen, nee. Er is zeker naar, naar Bruce en zijn band geluisterd. ja, ja wat, heb jij, wat heb jij met Bruce Springsteen dan? Eh, nou ja, dat is wel echt een van de helden voor mij althans. Eh, en daar neem ik dan de band in mee. Ja. Ehm, maar ehm, ja, die eh, staat wel bovenaan het lijstje der, der grootheden... Waar, waar iedereen denk ik wel zijn eigen lijstjes voor heeft. Ja, nou ben jij de naamgever van, van de band, Bobby's Gun. Hè? Want ik denk dat, dat jij de naamgever bent. Maar je kan het niet helemaal alleen, denk ik. Eh, nee, het is eh, ook een stuk minder leuk in je eentje. Dus eh, gelukkig een hele toffe band bij elkaar. Met um, een medegitarist die ik al mijn hele leven ken. Want wij waren buurjongens vroeger in onze ouderlijke huizen. En zijn ook tegelijkertijd met gitaar en zo begonnen. Dus dat is altijd wel heel speciaal. Mhm. Ook op podia. dat je elkaar aankijkt van, ah, dit is toch wel weer te gek. Ja, ehm, nou heb ik me ook laten vertellen. Eh, ik ken een eh, ene Sergio Spadon. En daar zit ook een neef eh, van hem bij jou in de band. Klopt, hè? Klopt, ja. Ja. Die heet ook Spadon, toch? Ja, ja zeker. Ja. Die, die, want de band kent elkaar dan weer van het conservatorium uit Haarlem. Mm. En eh, via via, eigenlijk eh, via dus die Max, die medegitarist, ben ik, eh, heb ik hun leren kennen. En zijn wij een bandje begonnen. Ja, ja, ja. Dat tegenwoordig Bobby's Gun heet. Ja, hoe lang bestaat de band eigenlijk, Bob? Als ik ehm, zo vrij mag nou, te vragen. De band onder deze naam bestaat nu denk ik een, een jaartje. En daarvoor was het altijd onder mijn naam, maar ik heet dus Bob Polderman, zoals jij al aankondigde. En dat ja. gewoon niet zo lekker. Nee. En met dan Engelstalige nummers en een beetje poprock vond ik het dan te veel, eh, eh, niks mis mee overigens, maar te veel uh, volkszanger klinken. Wat, wat ook leuk is, maar niet wat wij doen. Dus ehm, ik zocht naar een bandnaam en dat is dit geworden uiteindelijk. Ja, um, nou hadden wij eerder in dit, in dit programma Blanco laten horen. En die zei op een gegeven moment corny. het Engelse woord bij iets wat niet helemaal bekt, bij iets wat je brengt. Zoiets is het dan met jou ook, met jouw naam en je achternaam dan. En daarom had je eh, Bobby's Gun. Ja, het matchte gewoon niet, vond ik zelf. Dus ehm, nee. Oké, ehm, goed. Ik, ik, ik, vroeg ook eh, van hoe lang jullie bezig waren. Ehm, dat, was, dat was volgens mij dus ook niet zo lang, eh, als ik het zo... nou, ja, we kennen elkaar dus toch alweer weer een jaartje of vier. en pas sinds dus een jaar onder deze naam, maar dat gaat toch alweer wat verder terug. Ja. En dus al met al zijn we wel al even bezig, maar we zijn nu wat meer de de rockkant opgedoken. Eh, vergeleken met wat we eerst deden, moet ik zeggen. Ja, um, is dat, ja hoe, is dat eigenlijk ontstaan? Eh, want wat je zegt, Bruce Springsteen, daar ben je natuurlijk een van, hè, dat is ja, een van je grote helden. Maar, mm want het wordt toch omschreven als Americana. En dat is toch, toch even net een tandje iets minder dan rock. Hoewel dat... Uh, zeker. Nou ja, dan, eh, dan moet, je het, eh, moet men het album gaan luisteren, zou ik zeggen. Want dat, er zitten ook wat meer akoestisch georiënteerde dingen tussen. Ja, klopt. Ehm, het is eigenlijk een soort roadtrip door de, ja, een beetje classic rock heen van mm. vroeger. Maar mm. dan, ja, met je eigen draai eraan en het weer van, van nu maken. Dus een beetje classic rock van de toekomst. Ja. Ehm, en er zitten dus ook, ja, om maar namen te noemen maar dus wat meer Eagles-achtige dingen. Dat bedoel ik dan met Americana. Ja. Eh, eh, songs tussen. Eh, en af en toe wel wat uitschieters meer naar echt de rock. Maar het is zeker niet alleen maar ehm, zoals dat nummer America net. Het, de titelsong is bijvoorbeeld een stuk ja, mellower eigenlijk. Ja, die gaan we straks nog even laten horen na dit gesprek. Maar, ehm, even over, over, nog over die band of over het land en, en noem maar op. Want ja, je zegt, eh, er zijn allerlei invloeden vanuit, eh, vanuit het land zelf natuurlijk... Eh, waar, wat jullie ook verwerken in jullie muziek. Mhm. Ehm, maar is het ook een land wat jou aanspreekt? de Verenigde Staten van Amerika? Nou, nou, als land niet eens per se geloof ik. Wel echt gekke muziek uiteraard vandaan gekomen. Ehm, en ook de titelsong is niet per se een ode aan Amerika. Ook al is het natuurlijk wel een beetje een Springsteen-achtig nummer... Ehm, maar ik vind wel dat idee van die American Dream altijd te gek. En dat is een beetje ehm, ja, in het proces van het schrijven eh, waar, het, waar het over gaat. Dus de, de sky is the limit, ehm, die mentaliteit. En dat je van, ja, van niets eh, iets of iemand heel groot eh, kan worden. Dus dat, dat zit een beetje, dat stukje storytelling zit daar heel erg in. Hm. Ehm, en dat, dat associeer ik dan wel weer heel erg met eh, Amerika altijd. Echt uiterst, eh, wat, wat alles betreft. Ja, eh, terwijl eh, op dit moment eh, bandlid nummer 5 van Marble Waves binnenkomt zetten. Dat is Frank Geerlings. Maar goed, we gaan nog even onverdroten verder met het, met het gesprek. Ehm, want ja, ja natuurlijk, het album is klaar. Ehm, maar hebben jullie nog meer noten op jullie zang staan... als het gaat om het album ook onder de aandacht te brengen? Ehm, nou, daar gaan zeker, eh, ga ik wat, ehm, eh, want wij zitten veel in Amsterdam ook, dus ook wat meer akoestische, kleinere podia ja. Eh, af. Ehm, dus dat dan soms niet met de hele band, maar dan ga je met z'n tweeën. we staan altijd op rollende keukens, misschien wel een bekend festival voor, voor een hoop mensen in het, in het Westerpark altijd. Ja. dus daar staan we altijd. En ehm, verder ook gewoon door met schrijven van weer volgende dingen. Want er ligt nog zoveel op de plank. En dat moet ook uitgebracht worden natuurlijk. Ja, eh, zijn jullie uh, erg eh, productief in dat, dat opzicht? Ehm, nou, het was hard werken om deze af te krijgen. en ik ben meestal degene die toch wel een nummer voor, nou laten we zeggen 80% af heeft en er dan mee aankomt zetten bij de band. Um, en er ligt nog wel inderdaad een, een, hele hoop, wat ik al zei, waar ik graag weer mee aan de slag ga. Dus eh, natuurlijk, en eerst een feestje vieren om dit te vieren, maar ja, ook weer door. Ja, ja duidelijk. Ehm, nou ja, eh, het is eh, als op het moment dat wij dit, dit, dit gesprek hebben gevoerd dan is ook de release show van, eh, eh, van jullie geweest in Sinatol. Maar eh, vooruitlopend op, het, op dat verhaal. Want het, we zitten natuurlijk ook weer even in het heden. Ik ga je straks wel even buiten de uitzending omleggen, uitleggen hoe het zit. Maar ehm, ja, de, de dat, dat is het decor van, het, van de album Release Show. Wat, wat verwachten jullie daarvan? Ehm, nou, dat dat toch wel een behoorlijk gezellig avondje gaat worden. Er komen nou, los van eh, eh, ook de soort van stamgasten die die plek zelf heeft. Eh, we hebben ook al van een hoop mensen berichtjes gehad van nou we zijn erbij. Dus we gaan wel het dak eraf spelen is de bedoeling. Oké. En, en daarna gewoon ook zelf de zaal induiken duiken en, en een drankje meedoen met iedereen. Dus ehm, ja, echt een, ja, echt een, een, feestje eigenlijk. Ja, een echt album-release show feestje. en, en, alles wat daarbij komt kijken en daarbij hoort. Ja, ja nou, wat zeg je? Dus het zal wel laat worden, denk ik. Ja, dat geloof ik ook wel. Ehm, Harlem Hotel, want dat is de titel van, eh, van het album. Ehm, wat, eh, wat, eh, hoe zijn jullie op die titel gekomen van dat album? Ehm, nou, het is dus ook het nummer, of de titel van een nummer. En zo is het eigenlijk eerst ontstaan. ik vond dat heel erg klinken als een, ja, als een verhaal meteen. en dat klonk vervolgens dan ook weer heel goed als albumtitel. Want er was nog geen titel voor de hele plaat. Alleen maar eigenlijk dus eh, losse nummers die wel qua sfeer vond ik bij elkaar pasten. Maar dit ehm, ja, schetste voor mij meteen een heel duidelijk verhaal. Zowel het nummer zelf als ook die titel. En ik zag eh, direct ook de albumhoes. Eh, daar kreeg ik allemaal ideeën voor. Dus toen klikte alles en viel de, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Ehm, en daar komt nog bij dat we elkaar dus eigenlijk kennen door nou ja, Haarlem, eh, het, het eh, Nederlandse Haarlem zullen we maar zeggen, waar jij ook zit. Ja. Ehm, eh, ja, als band zijn, omdat zij daar op het conservatorium zaten. Ehm, dus dat is een leuke bijkomstigheid. Maar dus vooral ja, de titel van een nummer, ehm, wat gewoon ook, ja, vond ik pakkend klonk voor een heel album. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal daarbij. En dan de allerlaatste vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Ehm, nou, op onze socials, dus eh, in ieder geval op Instagram. Eh, we staan natuurlijk op Spotify. Ehm, dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen. We hebben een leuk YouTube-kanaal, want een aantal van onze nummers eh, die we al als single hebben uitgebracht, hebben ook een clip. Dus dan heb je er ook gelijk een, ja, wat gezichten bij. dat is waar wij, waar wij nu op het wereldwijde web te vinden zijn. Dus nog geen eigen website, maar dat komt ongetwijfeld ook nog. Sundown in a strange town, a lot's fading. A ten minute drive from the station where she's waiting. A pretty face you can't erase, a smile on the dial. Takes you back to the old days, just for a while We've been up and down this road before And I walked these streets at least a thousand times In my head I picture you Barefoot on the floor In a hotel room in Harlem last chance to change the plans, but I think I won't. might be time for me to go back home. Go back home. We've been up and down this road before, and I walked these streets at least a thousand times in my head I picture you Barefoot on the floor In a hotel room in Harlem looking for was right in front of me Oh, darling, I just realized All I'm looking for was right in front of me We've been up and down this road before and I have walked these streets at least a thousand times In my amor darling. is eigenlijk een beetje eh, het eh, verhaal van Jim van de Breggen. Want dat is eh, de man die achter deze Malvee schuilt. En eerder deze week, volgens mij gisteren, had hij een album release show in de Melkweg. Of hij dit nummer gespeeld heeft, dat weet ik niet. Maar er is wel degelijk nieuw materiaal van hem onderweg. En waarschijnlijk zal dat eh, komende vrijdag wel zijn eh, uitweg gaan vinden. Want vrijdag is doorgaans de release dag van alles. Eh, daarvoor hoorde je Harlem Hotel van Bobby's Gun. We gaan weer eens even wat nieuw materiaal horen van Loop. Die zijn ook weer terug met een andere frontvrouw tegenwoordig. Want Julia Korthouwer die zit er niet meer in. volgens mij heet zij Nana, die, die er nu in zit. En dat is ook wel te horen. Dat nummer dat heet Tested Waters. En dat waren ze. Ehm, tenminste, eigenlijk één persoon. Want hij heeft het onder een pseudoniem uitgebracht. Deze Jolan Lammertink. Eh, onder de naam Purple Pinky. Eh, dat is eh, de naam waaronder hij het heeft uitgebracht. de EP. En hij is niet alleen actief onder die naam. Want hij is ook bezig met, met een ander verhaal. En dat is eigenlijk ook een beetje nou ja, telefonisch en virtueel een beetje een bekende van me. Dat is Marie van der Zalm. En eh, daar maakt hij onderdeel uit van Marie en de Antoinettes. Deze Jolan Lammertink. Eh, daarvoor hoorde je trouwens eh, de nieuwe single van Loop. Met de nieuwe frontvrouw. Tested Waters heet de nieuwe single van, van Loop. het, is, nou ja, het is wel weer het gebruikelijke verhaal van, eh, van Loep in de nieuwe samenstelling. Eh, want sinds vorig jaar is Julia Korthouwer uit eh, de band gegaan. Die kon het een en ander niet combineren met datgene van, dat, wat, wat zij als band deden. Nou, over bands eh, gesproken. Straks gaan wij eh, natuurlijk kijken en luisteren naar Marblewares. Want eh, die band die komt geografisch gezien uit verschillende provincies. Uit Zuid-Holland, Utrecht, maar ook uit deze provincie. Dus het is best wel een, een allegaartje. Maar we vinden het wel leuk om, om ze straks ook te laten horen. En uiteraard gaan we ook met leden van de band praten. Maar zover is het nog niet. Eh, een van de, eh, de bands eh, en mensen die te zien waren was Malou. Ik geloof zelfs bij in die stad de nieuwjaarsborrel in Paradiso.